mooie haren, die kunnen kussen, dat is niet mis. Meisjes met rode haren kunnen je zeggen wat liefde is. op mijn balkon, zag ik haar liggen in de zon. Ze was heel mooi, ja dat is waar, maar het moest waar. church is. voorbij. Het lag aan haar, echt niet aan mij. Ze was heel mooi, ja dat is waar. Maar het mooiste was. Yeah.